5 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De eerste 58 van duizenden mensen die vanuit de Australische kustplaats Malakuta waren gevlucht... zijn met een schip van de marine aangekomen in Melbourne. Ze hebben bijna 20 uur op zee gezeten. Een veel groter schip met ongeveer 1000 mensen aan boord wordt later vandaag verwacht. Zo'n 4000 mensen vluchten maandagavond naar het strand... toen bosbranden het dorp deels in de as legden en de vluchtwegen blokkeerden. De Amerikaanse aanval gisteren op de Iraanse generaal Soleimani staat gelijk aan een oorlogsverklaring. Dat zegt de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. VN-secretaris-generaal Guterres is zeer bezorgd over de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten. Volgens hem moeten de leiders maximale terughoudendheid tonen. En kan de wereld zich geen nieuwe golfoorlog veroorloven. Veiligheidsexperts houden er rekening mee dat Iran niet alleen militaire acties voorbereidt, maar bijvoorbeeld ook cyberaanvallen gaat uitvoeren op strategische computers Netwerken in de, in de VS. Amerika heeft in de buurt van de Iraakse hoofdstad Bagdad weer een aanval uitgevoerd op een door Iran gesteunde militie. Zeker twee auto's werden volgens Irak door gevechtsvliegtuigen onder vuur genomen. Er zouden zeker vijf doden zijn. De luchtaanval komt een dag na de dodelijke Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal Soleimani. En eerder deze week vielen de Amerikaanse luchtmachttroepen ook al een Sjiitische militie in Irak aan. En daarbij kwamen 25 mensen om. Leiders van de Methodistenkerk hebben voorgesteld om de geloofsgemeenschap op te splitsen. Omdat er oneenigheid is over het toestaan van het homohuwelijk en homoseksuele geestelijken. Aan de ene kant zou dan een kerk ontstaan die zich blijft afzetten tegen de LHBTI-gemeenschap. Aan de andere kant blijft de United Methodist Church over. Die het homohuwelijk zou toestaan en homoseksuele geestelijken zou verwelkomen. Het weer. Af en toe zon en maximaal 8 graden.